Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij hevig onweer in het bouw binnenkwamen. 18 anderen raakten gewond. De politie gaat niet uit van een aanslag. Vermoedelijk ging het om een conflict tussen drugshandelaren... en maakte een bende jacht op een concurrent. Die bleek overigens niet in de kerk te zitten. De voetbalsters van Oranje hebben na hun overwinning op de Denen al flink wat felicitaties ontvangen. De voetbalvrouwen wonnen de finale in Enschede met 4-2. Koning Willem-Alexander twitterde dat Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi. Premier Rutte noemde het een prachtige prestatie. Morgenavond is de officiële huldiging in Utrecht. Het weer dan nog, vannacht veel opklaringen. Het koelt af naar een graad of acht. Aan de grond kan het zelfs nog iets kouder worden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe.